De partij is het eens geworden over een coalitie met enkele lokale partijen... de Seniorenpartij en de ChristenUnie. De collegevorming ging buiten formateur Jan Nagel om. Hij reageert woedend in trouw. Ook binnen de ChristenUnie in Den Helder is beroering ontstaan. Het bestuur werd compleet verrast over de coalitievorming... en wel eerst spoedberaad met de fractie. Vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie zijn opgestapt. Ook een gedeputeerde van de SP heeft zijn ontslag ingediend. Ze hebben dat gedaan uit onvrede over de landelijke koers van de partij. In een verklaring staat dat hun vertrouwen in de partij weg is onder meer omdat die te weinig waardering voor hen zou hebben. Landelijk partijsecretaris Smits noemt de leegloop erg jammer. Ze bevestigt dat er meningsverschillen waren, maar dat je daarover kunt praten. Vier van de vijf dissidenten SP-statenleden leveren hun zetel in bij de partij. De vijfde gaat als eenmansfractie verder. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Wagensveld is een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging. Hij wordt in Duitsland Ed de Hollander genoemd. Hij krijgt een gevangenisstraf voor belastingontduiking ter waarde van 290.000 euro. Wagensveld drijft in Duitsland wapen, drijft een wapenhandel en een internetshop. Hij was een toonaangevend Pegida-lid van het eerste uur... en voerde geregeld het woord op anti-islam manifestaties, ook in Nederland. Wagensveld werd in Duitsland al eerder veroordeeld voor belastingontduiking... maar ook voor illegale wapenhandel en het toebrengen van lichamelijk letsel. Het weer, het is vrijwel droog. Vannacht kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Morgen afwisselend zon en wolken met soms een buitje.